uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse militair die vorige maand tijdens een rondleiding vanuit Zuid-Korea naar Noord-Korea vluchtte en daar werd opgepakt, was volgens het Noord-Koreaanse regime gedesillusioneerd over de ongelijkheid in de VS. Pyongyang beweert dat de 23-jarige Travis King negatieve gevoelens heeft over het Amerikaanse leger... vanwege de onmenselijke behandeling en rassendiscriminatie die hij er zou hebben ervaren. King zou mogelijk asiel willen aanvragen in Noord-Korea. Of er iets van de beweringen klopt is niet te checken. In Ecuador is voor de derde keer in een maand tijd een politicus doodgeschoten. Het gaat om een lokale partijleider in de noordwestelijke provincie Esmeraldas. Hij werd maandag omgebracht. Vorige week werd nog een presidentskandidaat geliquideerd na een campagnebijeenkomst. Onduidelijk is nog wie er achter de moorden zitten. In Ecuador zijn komende zondag presidentsverkiezingen. Het uit de hand gelopen bendegeweld is het belangrijkste thema. Het Zuid-Amerikaanse land is een logistiek centrum geworden voor de internationale drugshandel. In Soedan dreigen 6 miljoen mensen om te komen van de honger, waarschuwt de Verenigde Naties. In het land woedt al bijna vier maanden oorlog tussen het regeringsleger en de paramilitaire RSF. Vooral in de hoofdstad Khartoum en in de regio Darfur wordt er zwaar gevochten. PSV heeft zich moeiteloos geplaatst voor de laatste kwalificatieronde voor de groepsfase van de Champions League. De ploeg van trainer Peter Bos won in Oostenrijk van Sturm Graz met 3-1... nadat ze vorige week in Eindhoven ook al met 4-1 hadden gewonnen. De volgende tegenstander in de voorrondes is Rangers FC uit Glasgow. PSV ging vorig jaar in dezelfde ronde onderuit tegen de Schotten. Het weer. Vannacht kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur zakt naar 10 tot 15 graden. Overdag zonnig. In het zuiden meer bewolking en later ook wat regen. Bij maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, is Zin in ZFM. ZFM. nu de nacht.